Michel Koenen met het NOS-journaal. In Griekenland zijn de stembureaus open. De Grieken kiezen vandaag voor de derde keer in nog geen jaar tijd een nieuwe regering. De huidige premier Tsipras wilde de verkiezingen zelf, maar doet het niet goed in de peilingen. Tsipras keerde zich altijd tegen de Europese bezuinigingen, maar sloot een paar maanden geleden toch een deal met Brussel. De verkiezingen beloven een nek-aan-nek-race te worden tussen het linkse Syriza van Tsipras en de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. Paus Franciscus gaat vanochtend voor in een mis in de open lucht in Havana. De kerkleider kwam gisteravond aan in Cuba. Op het vliegveld werd hij ontvangen door president Raúl Castro. En dinsdag vliegt de paus door naar de Verenigde Staten. Daar heeft Franciscus een ontmoeting met president Obama... en zal hij het Amerikaanse congres en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. De Duitse regering trekt 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Volgens de minister van Ontwikkelingshulp kunnen de komende drie maanden met het geld ongeveer een half miljoen vluchtelingen worden geholpen. Eerder deze week deed EU-president Tusk al een oproep aan alle landen om geld te doneren aan het Wereldvoedselprogramma. Burkina Faso krijgt weer een burgerregering. Volgens de president van buurland Benin heeft de koepleider beloofd dat het gezag weer wordt overgedragen. Vandaag zou meer details bekend worden gemaakt. Donderdag pleegde militairen een staatsgreep in Burkina Faso en werd de interim-president afgezet. Hij kan vandaag dus waarschijnlijk weer aan de macht komen in het Afrikaanse land. En de Amerikaanse wielrenster Evelyn Stevens heeft haar gestolen wielrenfiets terug. De peperdure tijdritfiets ter waarde van zo'n 8000 euro werd vrijdag gestolen uit haar hotel in Richmond in Amerika. Daar beginnen vandaag de WK wielrennen. De gestolen fiets bleek uiteindelijk bij een pandjesbaas te staan, twittert een verslaggever van Studio Sport. Het weer, de mist en nevel, die trekken langzaam weg. Verder wisselen zon en wolken elkaar af vandaag.